Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan zes mensen en drie bedrijven... die banden zouden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens minister Mnuchin van Financiën hebben ze miljoenen dollars naar de organisatie gesluist... en daarmee de kwade activiteiten van de revolutionaire garde gesteund. De namen van de zes mensen zijn niet bekendgemaakt... maar volgens het ministerie zijn ze allemaal Iraniërs... Toen president Trump de VS terugtrok uit het nucleaire akkoord met Iran... stelde hij alle economische sancties tegen het land opnieuw in. In een woning in het zuidwesten van Australië zijn zeven mensen doodgeschoten. Vier kinderen en drie volwassenen. De politie gaat ervan uit dat de dader onder de doden is en zelfmoord heeft gepleegd. Over een motief is niets bekend. Kort voordat de lichamen werden ontdekt kreeg de politie een telefoontje van een man die mogelijk bij het incident betrokken was. Op het erf zijn twee vuurwapens aangetroffen. In de Democratische Republiek Congo is een vrouw overleden aan ebola. Het is het eerste officiële sterfgeval sinds de ziekte in december uitbrak in het Afrikaanse land. In een dorp in het noordwesten van Congo zijn de afgelopen maanden al 17 mensen met ebola-achtige verschijnselen overleden. Maar doordat hun lichamen niet zijn onderzocht, staat niet vast of het inderdaad ebola was. Het is de negende keer dat Congo heeft te maken met de extreem besmettelijke ziekte. De lancering van een raket van SpaceX is op het laatste moment afgeblazen. Volgens de ruimtevaartorganisatie was er een technisch probleem. Het moest de eerste keer worden dat dit type raket werd gelanceerd. De lancering is uitgesteld tot vanavond laat. De raket heeft een communicatiesatelliet van de regering van Bangladesh aan boord. Het weer, geregeld zon, het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden.